Van Tijn met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat en de ANWB. Door de sneeuw is er in het westen en midden van Nederland een verkeerschaos ontstaan. Volgens de ANWB staat het verkeer overal stil of rijdt het heel langzaam. Op de snelwegen staat al ruim 800 kilometer file. Vooral rond de grote steden zijn de files lang. De ANWB zegt dat mensen beter een paar uur kunnen wachten omdat de sneeuw langzaam naar het zuiden wegtrekt. Over de situatie op het spoor zijn de berichten verschillend. Volgens ProRail rijdt het merendeel van de treinen, maar zijn er wel wat problemen door wisselstoringen. Vooral rond Schiphol zijn er daardoor problemen. Reizigers op station Utrecht Centraal en Hilversum melden dat er nauwelijks treinen rijden en dat de informatievoorziening te wensen overlaat. ProRail zegt voor de avondspits geen grote problemen te verwachten. Spanje gaat korten op de salarissen bij banken die overheidssteun krijgen. De topbestuurders van die banken mogen voortaan maximaal 6 ton per jaar verdienen. Bij banken die door de overheid zijn genationaliseerd is dat maximaal 300.000 euro. De maatregel moet helpen de banken weer gezond te maken. De werkloosheid in de Verenigde Staten blijft dalen. In de maand januari zijn er 243.000 banen bijgekomen. Economen hadden gerekend op een kleinere toename. Het is voor de vijfde maand op rij dat het aantal werklozen in Amerika daalt. Meer dan 19 miljoen Amerikanen zitten zonder werk. Op de Ankeveense plassen in Noord-Holland zijn vanochtend zeker tien mensen door het ijs gezakt. Er moesten ambulances aan te pas komen om gewonden te verzorgen. Het ijs op plassen is op sommige plaatsen erg onbetrouwbaar. Door de sneeuw is niet goed te zien waar de wakker zitten. Het weer. In het noorden wordt het langzaam droog. In het zuidwesten valt nog sneeuw. Vanavond in het zuiden nog af en toe wat sneeuw. In het noorden en midden droog. Minima vannacht van min 8 tot min 15 graden. Morgen is het zonnig en rond de min 4 graden. Dit was het en... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. E het is zeer druk op de weg. Er staan 90 files, bij elkaar 700 kilometer. Het neemt geleidelijk aan wel wat af, eh, maar toch voorlopig is het beter om even niet de weg op te gaan. Ik noem de files van 11 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Blarikum en Amersfoort Noord, 17 kilometer. A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Eembrugge 22. Dan de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein 11. Verderop tussen Kunnenborg en Zalbommel 11. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmade 12. De andere kant op tussen Hoofddorp en Zoeterwoude Rijndijk 21. Dan de A7 Zaanstad-Hoorn in beide richtingen tussen Zaandam en Purmerend 11. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Beverwijk en knooppunt Hodendrecht 28. De A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Amstel en de Koentenol 13. De andere kant op tussen de afrit IJmuiden en Diemen 14. A12 Den Haag richting Utrecht bij Soetermeer 11. Verderop tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug 13. Weer verder richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Veenendaal West 31. De andere kant op vanuit Arnhem tussen Veenendaal West en Bunnik 17. Dan de A15 vanuit eh, van Rotterdam naar Europoort bij de tussenknopend Benelux en de Tunnel 13. A20 naar Gouda tussen Maasluis en knooppunt Terbrechtseplein 18. A27 naar Almere tussen Houten en knooppunt Eemnes 22.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 In de lijst 16 stijgers, maar 1 blijven. 21 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook twee platen uit moeten. Tini Tempa, Keep Waiting na 17 weken en Florida, The Good Healing na 16 weken. Jeff the en Soldier komt er straks nog aan. Met 12 plaatsen is hij de snelste stijger van vandaag daler Jolanda Bicool en de Crystal Waters, le Bamsak en namelijk 10. Lang genoteerd, Rihanna samen met Colvin Harris en We Found Love alweer 19 weken lang in de lijst van Europa terug te vinden. Dus slaan we de grote geschiedenisboeken open hier uit de kast van ZFM zien wij 3 februari 1731. Het Koninklijk Paleis in Brussel dat wordt totaal door brand verwoest. 1954 de tiende Elfstedentocht die wordt gewonnen door Jeen van den Berg. 1998 Italië, een laagvliegend eh, Amerikaanse militair straaljager vliegt in een skioord Vales. De kabel van een skilift kapot, een gondel van de kabelbaan tot 200 meter naar beneden en 20 mensen komen daardoor om het leven. En vier jaar geleden, 3 februari 2008, een aflevering van het Nederlands televisieprogramma Peter R.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 In de derde week gaat hij omhoog van 28 naar 21. En voor Jessie G en haar Domino's, zij staat twee weken in de lijst, gaat omhoog van 30 naar 22. Laten we gewoon maar eens achterom gaan kijken eigenlijk naar wat we nou gehad hebben. Marlon Raudet in de New Age in de 15e week zakt zij, hij trouwens, sorry, van 23 naar 30. Zakt het van 20 naar 29 in de 14e week. Nickelback, When We Stand Together. Wiz Calavia, Snoop Dogg, Bruno Mars met z'n drieën. Young, Wild and Free in de derde week omhoog van 33 naar 28. In de vijfde week van 29 naar 27 Spencer en Hill en Nadia Ali, Believe It. Fun met Nayel Monwa, We Are Young in de tweede week omhoog van 32 naar 26. We landen bij Cool in de Crystal Waters. Le Bam staat 11 weken in de lijst, zak van 15 naar 25. Gavin DeGrasse, Sweeter staat 15 weken in de lijst, zak van 17 naar 24. Lady Gaga, Mary the Night. In de vijfde week gaat ze twee plekken omhoog, van 25 naar 23. Jesse G, Domino dus van 30 naar 22. En eh, Jason Mraz op 21. Vorige week nog 28. Staat nu drie weken in de lijst. Ed Sheeran die moet een plekje inleveren met zijn Lego House. In de tiende week zakt namelijk van 19 naar 20 zeven plaats inleveren. Dat moet Jason Derulo. Fight for You zakt in de dertiende week. my head, my head. my vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. dat je dat nu ook wel denkt dat je ergens vast staat op de A9 in iets van 30 kilometer file. Looking for an easy way out. De easy way out van Gorgi in de achtste week gaat hij omhoog van 22 naar 17. Daarvoor Jason Derulo, die zakte dus in zijn dertiende week. Vorige week nog op 22, of 22, eh, nee op 12.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 want jump in the low and break me up? No, she doesn't mind. I, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Girl, I got you so. Push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, waffle on it. it, wiggle it, set the on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girl and them ready for jump on it. Two to my word Ready for run on it, ready for down on it. Tag team in fire truck, we pump on it. window Doesn't Mind van Champagne. Een tijd om, eh, voor ons om eens achterom te kijken naar wat we dan gehad hebben. Ed Sheeran en zijn Lego House staat in de tiende week van 19 zak het naar 20. Jason Rulo, Fight For You, 7 plaats, staat 13 weken in de lijst van 12 naar 19. Van 14 naar 18 in de 14e week de Red Hot Chili Peppers, The Monarchy of Roses. Gotcha, The Easy Way Out in de 8e week van 22 omhoog naar 17. Van 24 omhoog naar 16 in de derde week. Michel Telo, see et te Pego. Champal, She doesn't Mind in de zevende week van 18 naar 15. In de 14e week van 10 het naar 14. Cobra Starship en Sabi, You Make Me Feel. De Crystal Fighters en de Champion Sound staan 11 weken in de lijst. Vorige week nog op 11, deze week op 13. Lana Del Rey Videogame staat op staat 13 weken in de lijst en zakt van 8 naar 12. Moet de lijst nou eens nalezen? Dat kan. Ja, hij staat vanaf 5 uur gewoon weer op eh, www.zfmzandvoort.nl. Even bij de vrijdag klikken en dan 3 uur de Euro Breakdown. En dan staan ze alle 40 onder elkaar. Of aan de rechterkant van de site zie je ook een kopje staan. De 1 van Europa. En daar klik je op en dan eh, kom je de andere 39 platen ook wel tegen. Dan zie je op 11 eh, Stadio Cruise en Flowrider. Whoa, got a little bit trash last night, night. I got a little bit wasted liquor, give me champagne bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? Like all my homies fire, we can all sip again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Wasted, so irrelevant. Yeah, take to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the fact I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drinks flow up, oh up. I got a hangover, whoa. Omwille van de tijd eh, moeten we door met de lijst van Europa. Tycoons Flowrider laten we voorwaarts waren. In de twaalfde week zakken ze namelijk van 6 naar 11. 10 is de voor met levels. En dan op 9 vinden we de volgende goede plaat. Althans, een goede plaat. De plaat die weer een stukje omhoog gaat. Een stukje, nou 12 plaatsen in één keer. Het is de snelste van deze week in de handen van Gavin DeGraw en Soldier. In de vijfde week gaat hij omhoog van 21 naar 9. and slow when the world's spinning out of control. Afraid of what they might lose, might get scraped or they might get bruised. You could beg them what's the use? That's why it's called a moment of truth. Yeah, I get it if you need it. countdown of the continent. Our love, suicide, our love, suicide, our love, suicide. Our love Suicide is killing me. You're getting into my head, you're like a guillotine. You've got me gasping for air in your vicinity. And now you're saying some things that you don't really mean. Just really mean. How the hell am I caught up in between? Devil's advocate, trying not to intervene. Putting up a front like it ain't a thing to me. I swear that's gotta be the worst position to be in. Being, I guess you feel like you've been ignored. And your perfect picture turned into a jigsaw. Cause when you're around me, you get a little withdrawn. And we just can't seem to find time sit and talk. I know she isn't sure. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. Tell me the reason why. down. Why you acting like a kid up in the playground? If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now, any day. I thought we'd never separate. Man could be destroyed but not defeated, and it's way. You know it's probably for the best anyway. Cause my suspicious mind was wearing your jealous face. Let's go our separate ways. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house. And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know happens when the hourglass of love runs out Within four walls in one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know maakte Aradione al grote stappen van 22 naar 13 en nu zelfs van 13 naar 5. Geronimo gaat in de achtste week dus weer flink omhoog. Daarvoor Tini Tempa en Estenian ook acht weken in de lijst met eh, Love Suicide. En Love Suicide doet het ook goed hoor, van 16 naar 6 toe. Een plaat die vorige week net aan de top 10 kwam, die is van de Studio Killers. Deze week gaan er nog eens vijf plaatsen vanaf. De nummer 4 van deze week is in handen van de Ode to the Bouncer. zitten blijven. En dit is hem. Op nummer 3 blijven zitten Coldplay in Charlie Brown. 9 weken in de lijst en nog steeds dus op nummer 3. Maar voor de Studio Killers en de O to the Bounce in de zevende week zakken zij, of zakken, nee, stijgen zij van 9 naar 4. Nog twee platen te gaan, de nummer 1 en nummer 2 van vorige week. Die hebben gehaald van positie. Nu dus op 2, de nummer 1 van vorige week. Katy Perry, the one that got away. Summer after high school One That Got Away. Ook de nummer One Got Away, want ze zakt deze week van 1 naar nummer 2 toe. Katy Perry, 10 weken alweer in de lijst. Hebben we nog één plaat voor je. Dat is de nummer 1 van Europa. 9 weken lang heeft ze erover gedaan, maar nu staat ze eindelijk bovenaan die lijst. Vorige week dus net op 2, nu op 1. Het is Adele in de Turning Tables. Close enough to start. Adele en de Turning Tables. In de negende week dus omhoog van 2 naar 1. Katy Perry, The One That Got Away, staat 10 weken in de lijst en zakt deze week van 1 naar 2. Coldplay was de enigste zittenblijver van deze week en doet dat op nummer 3. Alweer 9 weken in de lijst met uh, Charlie Brown. 4 was er voor de Studio Killers, de O to the Bouncer. 5 voor Aradione en Geronimo. Tini Tempa, Dion, Love Suicide. 6, Rihanna, You're the One op 7. Bruno Mars, It Will Rain op 8. Definitely Grass Soldier en Avicii en Levels maken de top 10 compleet. Ging het je allemaal te snel? Wil je de lijst nalezen?